Is it me or me with you? dat was Jesse Farrell en Pretty Things hier bij de National Radio Show. We zijn er weer. Twee uur lang country, folk, Americana en bluegrass. En zoals gebruikelijk, het tweede nummer in de show is ook altijd bluegrass muziek. En de gaan we naar 2021 voor Missing Her Has Never Slowed Me Down. Dit zijn de Paul Rambling Boys. I know I should be back in East Tennessee. vaste onderdelen zoals het Spotlight album en de spiegelplaat en de maandartiest. Maar ook de digitale brievenbus. En daar gaan we nu naartoe. We gaan naar Ierland. We gaan naar muziek van een zangeres die ook al 17 jaar lang een country muziekprogramma op de Ierse televisie presenteert. Maar daarnaast blijkt ze dus ook nog gewoon tijd genoeg te hebben om zelf nummers op te nemen. Ze heeft een heel mooi liefdesliedje gemaakt. Dat heet Don't Say Me, eh, Don't Say Me, Don't Say Goodbye. Dit is Katrona O'Sullivan. nothing changed along the way was onze eerste digitale brievenbus. Inzending uit Ierland. Katrona O'Sullivan en Don't Say Goodbye. Nou, gaan we nog lang niet doen, want we hebben nog veel muziek voor de boeg. Ik zei toen er straks al, vast onderdelen in de show is onder andere ook de spiegelplaat. Nou, de volgende plaat had dat zomaar kunnen zijn. Want Wanda Jackson nam het voor het eerst op in 1956. Maar dit is de versie van de Everly Brothers uit 1963. Silver Threads and Golden Needles. Silver threads and golden needles. Tie your heart to mine, and I'll never drown my sorrow in the warm glow of the wine. I won't buy your love with money, for I never was that kind. Silver threads and golden needles, can I tie your heart to mine? I don't be with Nashville Nieuws van week 16. Op 12 april werden de CMT Awards uitgereikt. Jason Aldean en Carrie Underwood gingen bijna naar huis met twee awards. Miranda Lambert, Cody Johnson, Maddie T namen er elk één mee. Evenals Parker McCullum. Op 1 mei lanceert Angie Flair haar tweede album With The Car Running. Met gastoptredens van Sylvia en May, Kimmy June, Nick Jongejan. En wil je erbij zijn? Kijk dan even op de website van Angie of op haar Facebookpagina. 12 mei aanstaande speelt de Billy Bray Band hun eigen songs en country covers. Een mix van new country en traditionele country. Wil je weten waar dit is en hoe je erbij kunt zijn? Kijk dan voor info op de Facebookpagina van de Billy Bray Band of op die van de National Radio Show. Dit was het National Nieuws van week 16. Tot de volgende keer. you said jaar met één CMT Award. Parker McCollum en To Be Loved By You.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 Ehm, we hebben nu muziek voor jullie klaarstaan van het album Skeletons. Hun meest recente album. En dit is een van mijn favoriete nummers op dit album. Ik zou zeggen, zet je speakers even lekker op 10, want dit is All Night. I got the good, if you got the time. I got the moon, if you got the shine. I got the bad. You got the beat, got your solid gold, country 33 on my feet. All night, get, get, get to alright. out the denim in a, my, Levi's. I got the fuse you got the light. I got the all if y'all got the night. All night. got the night all night. zoals Osborne hoorde je met All Night. En verderop in de show hoor je natuurlijk ook nog muziek van hun voorbij komen.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 We were dreamers and paving a long road ahead. Love felt so strong and nothing stood in our way. We got on a Sunday in May Sometimes the law of progression appears to take a break Nothing seems to work despite all the efforts we've made We can find the right words, there is nothing more to say You got het album Take This Ride hoorde je Maartje en Remember the Rain. En ik las onlangs dat er nieuw materiaal van haar aan zit te komen. Ik ben heel benieuwd en wie weet ga je dat natuurlijk terug horen in een van onze volgende shows. We gaan nu naar volkmuziek. Daarvoor gaan we naar Engeland voor het duo Hannah Sanders en Ben Savage. Van hun nieuwste album Ink of the Rosy Morning is dit A Winter's Night. Alle brievenbus. Want via info.nashvilleradio.nl kregen wij het album Pieces of Driftwood... van het Zweedse country-Americana duo Meadow Creek toegestuurd. Ik heb er naar geluisterd en ik heb er één nummer uh, uitgekozen van het album... om aan jullie te laten horen. Dit is When Old Daddy's Gone. 1980 voor Nice and Easy van Jenny Fricky en Johnny Duncan. Ze namen in de jaren 70 een aantal nummers op, maar pas in 1980 was het de tijd geworden om er een album uh, om een album samen te stellen met al die nummers die ze opgenomen hadden. Het is ook het enigste album wat ze samen hebben opgenomen. En staat dus helemaal bomvol met mooie duetten. Zoals eerst Baby, You've Got What It Takes. En daarna It Couldn't Have Been Any Better. Dit is het Nashville Spotlight album. Well now it takes more than Robin To make the winner go It takes two lips of fire to melt away the snow. Well, it takes two hearts a cooking to make a fire grow. And baby, baby, you got what it takes. Well, now let me tell you, Johnny, it takes a lot of kisses. You know, I like that kissing. To make a romance. stay away from you. Is that so? Takes more than a lifetime to prove I'm gonna be true. Oh, but it takes somebody special to make me say I do. I do. <laughs> but baby. say I do. I you got what it takes. Tell me one more time. <laughs> baby, you got what it takes. Dit is het Nashville Spotlight album. just sat there and she brushed her hair. Lord, it sure was dark and long. I got up and drank a half warm beer. Found my boots and put them on. She was not sure where she stood with me as she straightened out her clothes. So I kissed her warm red lips again whisper soft and low, baby. tender look she said goodnight And I turned to walk away Just before I closed that door and left I could hear her softly say Baby, it could twee eerste nummers van ons Spotlight-album Nice and Easy van Jenny Fricky en Johnny Duncan. En in de tweede uur hoor je natuurlijk ook nog twee nummers hiervan voorbij komen. Maar nu is weer tijd voor uh, violen, mandolines, noem het maar op. Bluegrass muziek van het album Narrowing the Gap van vorig jaar hoor je Amanda Cook met Burning Down the Mountain. Thirty. staying home and having none. I can't get over how she set me free. Oh, lonesome me. A bad mistake I'm making by just hanging around. I know that I should have some and find somebody new. I thought of every can lose these lonesome blues. Forget about the past and find somebody new. I've thought of everything from A to C. Oh, lonesome me. Oh, lonesome me. Beginnen 1958 voor Oh Lonesome Me van Don Gibson. En nu weer muziek van onze maandartiesten van het album Skeletons... wat nog steeds onder de aandacht is bij ons in deze show. Deze week hoor je Make It A Good One... en daarna brand Cup lekkere Christian country muziek Old Rugged Cross. It don't take a million big ones to feel like a million bucks. You don't have to buy a plane ticket to get a little high and live it up. We pass through life, life. It's enough to make your head spin And as far as I know We don't get to do it again Make it a good one Make it a long one If you're gonna pull one Make it a strong one Give all your heart to someone Leave nothing unsaid or undone Life goes by 90 miles a minute If you blink once you might just miss it so hold on tight, ride around the sun before the day is done. Make it a good one. Hold tight to the ones you love. Don't get stuck in your ways. Keep shifting gears to those good years have seen. uplifting country music from the past to the present. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame.